Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de eerste voetbalwedstrijd met publiek worden de coronaregels massaal genegeerd. Topos en FC Den Bosch spelen vanavond in de eerste divisie tegen elkaar. Er mag na maanden weer publiek bij zijn, maar wel onder voorwaarden. Zo mag het stadion maar voor een derde gevuld worden en moet iedereen anderhalve meter afstand houden. Dat laatste is niet echt gelukt in Os. Supporters zitten en staan te dicht op elkaar. Voetbalclubs hebben sowieso moeite met de regels. Het betekent vaak dat niet alle seizoenskaarthouders mogen komen. Ajax heeft ervoor gekozen te loten wie er welkom zijn. Bij PSV mogen de supporters kiezen welke wedstrijd ze willen zien. Meerdere mensen die begraven liggen in Leusden bij Amersfoort worden herbegraven. Op Rusthof werden in september spirituele sessies gehouden... waarbij de deelnemers probeerden contact te leggen met de geesten van overleden kinderen. De directeur van de begraafplaats had daar toestemming voor gegeven... maar de nabestaanden wisten nergens van. Zij vinden het verschrikkelijk. Alles wat op of rondom of in het graf is, heeft recht op rust. En die rust is geschonden. Dus voor mij is dat als een paal De nabestaanden willen nu dus hun dierbare herbegraven. De gemeente Amersfoort betaalt dat. Een oud-deelnemer van The Voice of Holland heeft vandaag aangifte van aanranding gedaan tegen de regisseur van het programma. Dat bevestigt haar advocaat na een bericht van het AD. Voor zover bekend is de ex-kandidaat de eerste die een aangifte tegen hem indient. Dat de bruggen en wegen in de VS slecht onderhouden worden werd vandaag extra pijnlijk duidelijk. President Biden hield een toespraak in de stad Pittsburgh en vlak daarvoor stortte een brug in. De burgemeester ging meteen kijken. There was a gas leak. gas has been turned off. But the good thing at this point that there's no no fatalities. Um, we're going pray that there is no fatalities. Ja, geen doden dus. Wel verschillende voertuigen 20 meter naar beneden gevallen, waaronder een bus en 10 mensen raakten licht gewond. Biden wil de infrastructuur in de VS opknappen met 1000 miljard dollar. Het weer nog, het is bewolkt en het kan een beetje regenen. Vannacht niet kouder dan 6 graden. Morgen aan de kust soms zon, verder bewolkt en het wordt 10 of 11 graden.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 You gotta let it in, let it get on your skin, get it on in, get, get on your skin. You gotta move it out the way. You see it? I mean, ain't no substitute. It has to be the real deal. Don't act like you don't know the motherfucking difference. I know you do. Oh my god. I know sometimes we try to act like we don't understand, and sometimes we try to act like everything is alright when it's not. I mean, just center yourself and see. Just center yourself and see. Just center yourself and see. Just center yourself and see. Center yourself and see. Just vibration take you down to wherever your desire flows. Come on. Believe you deserve all the things you see for yourself and more. Commit yourself to this moment in your body on the dance floor. Center yourself in the sound, balance out your highs and lows. Let the vibration take you down to wherever your desire flows. Center yourself in the sound, can't turn it down. One with the here and the now, elevate high off the ground. When they go low, love will forever resound. Take all the space that you need, move at your speed, build a vibration and breathe. Become one with the beat, head to your feet. Love is the language we need. Center yourself in the sound. Can't turn it down. the now. Elevate high off the ground. When they go low, love will forever resound. Take all the space that you need. Move at your speed. Build a vibration and breathe. Become one with the beat. Head to your feet. Love is the language we need. know we almost had it all, but the time wasn't right. I should have loved you more, but there's no going back. Still, I Thank you. system bumping. People in the front don't fight. People in the front don't fight. People in the front don't fight. People in the front don't fight. People in the front don't. People in the front don't. People in the front don't. People in the front don't. People in the people in the people in the people in the front got the system bumping. bump bumping. rocking. People in the back, no fooling, no shoving. People in the middle, let me see your face touching. Funky ducky, rubbing, stepping, so it's bump. People in the front, no rushing. People in the back, no fooling, no shoving. People in the middle, let me see your face touching. Funky ducky, rubbing, stepping, so it's your bump. People in the front, no rushing. People in the front, no rushing. People in the front, no rushing. People in the front, no rushing. People in the front, no People in the front, no fronting. People in the. CFM Zandvoort, DJ JK, Behind the Wheels of Steel.